Buiten met het NOS Journaal. In Amsterdam moeten zoveel zonnepanelen en windmolens bijkomen... dat op termijn 80% van de stad van energie kan worden voorzien. In de energieplannen van de gemeente staat dat geen dak onbenut mag blijven. Er moet vooral veel worden geplaatst op huizen en bedrijven... en ook moeten de panelen komen langs snelwegen, bij parkeerplaatsen... en op braakliggende stukken grond. Verder wil Amsterdam 35 windturbines plaatsen. Amsterdam is de eerste gemeente die zo'n klimaatstrategie presenteert. De gemeente wil in 2040 van het aardgas af zijn. Minister Grapperhaus van Justitie is bereid om met Julio Potts om tafel te gaan zitten. Als ze een regeling kunnen afspreken, dan hoeft er geen rechtszaak te komen. Dat maakt de advocaten van Potts bekend in het televisieprogramma Jinek. De vrijgesproken Argentijnse nederlandse piloot wil schadevergoeding. Deze week werd bekend dat het Nederlandse OM de Argentijnse autoriteiten op het idee bracht... om Porsche in 2009 in Spanje aan te houden. Na de tweede democratische voorverkiezingen hebben twee kandidaten de strijd opgegeven. Andrew Yang en Michael Bennett haalden zo weinig stemmen dat ze hun kandidatuur introkken. De voorverkiezingen in de Amerikaanse staat New Hampshire zijn gewonnen door Bernie Sanders. En wordt op de voet gevolgd door Pete Buttigieg. Ze deden het ook al goed in Iowa. Het gaat een stuk minder met Elizabeth Warren en Joe Biden. Zij kwamen in New Hampshire niet boven de 10% uit. Zeeuwse bestuurders willen rechtstreeks praten met het kabinet... over de verhuizing van de marinierskazerne naar Vlissingen. Overleg met verantwoordelijk staatssecretaris Visser leverde gisteren niets op. Volgens de Zeeuwse commissaris van de Koning, Polman, zei Visser... dat ze de verhuizing niet ziet zitten. Polman noemt dat bizar en wil overleg met het kabinet. Het weer, vooral in het noorden en oosten pittige buien... met kans op onweer, korrelhagel en natte sneeuw. In de loop van de dag minder wind, het wordt 5 tot 7 graden. Morgen bewolkt en enige tijd regen... en dan wordt het 4 tot 9 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeers. Verkeers. Gerritsen van de ANWB. De files nemen af. De meeste vertraging is er nog op de A4. Daarna richting Amsterdam tussen Burgerveen en Badhoevedorp.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 Yeah. Boy, then let's go hit his break. Boy rules blunt rat to his boy. Girl direction brings bad boy joy. Boy thinks of that big fat fat. Big black fat, love big black fat. Girl calls boy to send him up on Saturday. Saturday, Saturday, it's a Saturday, it's a Saturday, it's a Saturday. Saturday, it's a Saturday. Saturday, it's a Saturday. Saturday, it's a Saturday once more with the up in the score. Smash about a riff, sure to make you rock your hip. Revival of the roller boogie in a shit to make you think about the time we spoke fun instead of Yo, slip your butt to the fix of this mix. Toss that briefcase, it's time to let loose, cause you work like heck to get the weekend check. So unfasten that sleeper on your neck. Connected like a vibe from the wheel to the foot. Come on, everybody, do the funky output. you pump your fists, I reminisce to a bounce rock sneak low fest to impress. Hey, pretty diamond, do you like the way I'm dressed? Ooh, keep the faith and be my mate, cause all we need is feet. But promote the hustle, cause it keeps me thin. No need to talk, Luke, you just walked in. Is there a on stage? Yes, man. So kick the wham on this jam. Oh, Mr sprinkler, Mr. Sprinkler. Wet me for one, Mr. Sprinkler. I'm heating high five and a day's no split. With a yawn, I trip to the dawn. Out comes the bodies following the one idea. It's clear. Rattle to the roll. Hold back up the track, grab your roller skates, y'all. And let's zip on by. Zippity doo, I let's zip on by. Feed on the weed and we're feeling high. Sun is on thick and the cheese is golden thick. Come on, it's no time to hide. Season is twist, spinning and winning. No hack and sack, let, let me in. Spill on the bottom away, but it's okay. It's a Saturday. Now let's all get baked like Anita. Watch Mr. Lawn, don't look at the Peter. Feel on the farm, I'll feel on the. Hey, watch that. It's a Saturday. Now is the time to act Goedemorgen Zandvoort, woensdag 12 februari. En met tellen af 79 dagen tot de Formule 1. Mijn naam is Walter Sands, ik ben nog steeds bij je tot 10 uur vanochtend. Met allemaal lekkere oude en nieuwe muziek. En straks een item ook van NH over onze held Jeroen Koper. Die tijdens de storm gewoon vis verkoopt op de boulevard. Maar dat straks allemaal is George Michael. Hier bij ZFM. Goedemorgen Zandvoort. Molenburg, burgemeester van Zandvoort. Heel erg hartelijk gefeliciteerd met jullie 30-jarig jubileum. Wat een ongelooflijk mooie mijlpaal voor een omroep die zoveel betekent voor Zandvoort en de Zandvoorters. En vanuit de gemeente heel veel dank voor al die vrijwilligers die zich elke dag weer inzetten om al die mooie programma's te maken. Nummer 1. Het is feest. We, gaan feest vieren, lieve toehoordertjes. 1, 2, oké vooruit dan. Ik breng de binnenlandse fond op verzoek. Die gaat erin als koek. Ik zet stoute rappers in de hoek. Want ik ben jullie meester, weet je nog, je wist ervan Hip-hop is de vak en extens is de vakman Nou volgens menigen ben ik de enige, de uitverkorene Snap je, er valt niet aan te torenen Yo, ik ben breed goed, zit nou eenmaal in mijn bloed Luister dan, gevoelig als ABBA En flexibel als Baba Papa Geloof me nou, ik swing de pan uit Ik kom met vette hits, ga daar maar van uit Ik bedoel, dit is niks voor de X Ik doe dit al vanaf mijn melktanden Vanaf de aap, nood, En ik smeer mijn stembanden met mijn spraakwater Nou allemaal uit volle borst Spraakwaterlessen, tocht moet je horen Machtige, krachtige, dokter Anders P-achtige Rijms die je bijbelijven tot je tachtigste verjaardag Klinken mooier dan een koor Jo Nederland is een en al oor Voor deze klets major Doorboor jouw geslotenheid met de openheid van een diafragma Want je mag me, ik zeg maar zo, zeg maar niks Ik ben de e x t c e Ontdek mijn CD in je Discman op je tweewieler Of op de Villa 65 Cassettes in de vierwieler of driewieler want de E is overal. Heb je ook je buik vol van veel gesteer en weinig wol, dan drink je spraakwater. Ijskoud spraakwater, met kans op een Nederlandstalige kater door mijn spraakwater. yo is ijs, ijs, ijs, ijs, koud. Consumptie verplichten Je weet het, spraakwater. Ijskoud spraakwater. Je hebt een Nederlandstalige kater door mijn spraakwater. Nou allemaal uit volle borst. Spraakwater is de dorst. Proost. Rappers zien mijn rijms gewoon gebeuren. Want ik vertel in geuren en kleuren over alles wat ik mag bespeuren. Meisjes drillen met de billen, want dit is het geluid dat ze willen. Van Holland tot aan de Antillen wordt er geluisterd en gefluisterd over mij. Ik zweer het, mensen staan uren in de rij. Fans hebben alle kleuren van de regenboog. Extins kwam en de kijk- en luistercijfers schoten omhoog. Dus ik bedoel maar, houd je cool daar, je? zeer nooit te vroeg, ik heb genoeg teksten voor de boek. Ik keek zag en overwon. En ik trakteer plattelandbewoner en Jantje Beton op spraakwaarde. Zo, en nu gaan we allemaal zingen. Piep, piep, piep. Daarom zingen jullie niet. Ik, kan helemaal niet zingen, alleen maar klaas weet je wel, spraakwaarde ijskoud spraakwater Met kans op een Nederlandstalige mijn spraakwater En yo, is ijs, ijs, ijs, ijskoud Oeh, consumptie verplicht Je weet het, spraakwater ijskoud spraakwater. Je hebt gewoon een Nederlandstalige mijn spraakwater. Nou allemaal uit volle borst spraak, waterles 19955 en ik kom, kom, wederom, om Met mijn vocalen op de digitale schijf En blijf schrijven, de ABN vloeit uit mijn pen De rapper Extins is wie ik ben En ik de populariteit en loop vast Ik doe een danspas, ik pak de microfoon en breng de poëtische voet pas ten gehoren. Ik ben geboren 1420 weken geleden en tot op heden nooit verloren. Is zo vreemd, zo heet, de kaas loopt uit je soufflé. De media af toe als een bouvier, oei jee. Schrijvers verliezen al hun krachten, rappers veranderen, massaal van gedachten. Lachten de top van de nederhop, maar plaats me nooit in een hokje. Spraakwater, water, les, drink je drankje, slik je slokje. Beetje bij beetje over een één teug. Ik ben het levende bewijs dat de jeugd deugt. Eén spraakwater, over ijskoud spraakwater. Met op een Nederlandstalige kater door spraakwater. EO is ijs, ijs, ijs. Mm, Consumptie verplicht, En je weet het, spraakwater is ijskoud spraakwater. Je hebt gewoon een Nederlandstalige kater door spraakwater. Na allemaal uit volle bos. Spraakwater, let de Nog een keer, spraakwater ijskoud spraakwater. Je hebt de Nederlandstalige gaten door mijn spraakwater. Eyo is ijs, ijs, ijskoud. Consumptie verplicht en je weet het, spraakwater. Ijskoud spraakwater. Je hebt de Nederlandstalige gaat door mijn spraakwater. Nou allemaal uit volle borst. Spraakwater les de dorst. ZFM.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 Ja, en ik vertel je al, we hebben hier van die helden bij ZFM. En eh, Jeroen Koper is er een van. Hij presenteert onder andere See It, maar hij verkoopt ook vis. En dat doet hij weer of geen weer. Als enige staat hij dan in zijn kraam op de boulevard. En uh, eh, NH die zocht hem gisteren op en die vraagt hem van... Eh, hoe ervaar je dat nou? Vis verkopen in de storm. Ben jij een uh, eh, trailseeker, zoals ze dat noemen? Een trailseeker? Nou, dat valt wel mee, toch? Dat, eh, of bedoel je nou dat het een beetje waait? een beetje. Je bent de enige op de boulevard. Gewoon diehard, hè? Want eh, ja, zoals je merkt, je staat hier in de kar. Je hoort het rammelen misschien van de deur, maar ja. ja voel je hem verder schommelen. Ja. Het is geen uh, zeeschip. Eh. Ja, afgelopen zondag ook, toen stonden de jongens hier ook. Ja, de, de, boulevard stond vol. Ja. En daar waren wij ook de enige eh, die stonden, dus ja. Dat is een goede handel dan. De baas was blij. U wilde een haring? Ik wilde een haring, ja. Maar ja, die zijn niet te koop vandaag. De haring met zand in plaats van haring met ui. Een haring heb ik altijd. Ja. Maar ja, nu met die eh, storm. Je wil wat lekkers verkopen. Ik zou, maar dan zou ik toch eh, voor wat anders gaan. Want ja, zoals je kan zien, het stuit nu behoorlijk. Ja. Dus ja, er zitten meer eh, zand als uitjes erbij. Ja, nou, dat, en dat is wel goed voor de maag volgens mij. Schuurt de maag ook dat zand. Wat wordt het nu? Een broodje met uh, garnalen. Ik hoop alleen dat de garnalen wel op mijn broodje blijven liggen. Zo meneer, u durft op de fiets? Ja, het is wel even afzien, ja. Ja, <laughs> ja klopt. Maar dit stukje is wind mee. Goed twee handen aan het sturen houden, want anders eh, vlieg je zo de duinen in. Vindt u van het weertje? Het weertje? Nou, ik ben, <clears throat> ik ben geboren en getogen Zandvoorter. Hier draaien wij ons, <laughs> onze arm niet voor om, hoor. Terugtocht is wind mee, dus dat eh, moet binnen een uurtje gepiept zijn. Oh ja? Ja, dat Hoe hard gaat het dan? Sorry? Hoe hard gaat het dan? Eh, nou, de, nu met wind mee gaat het wel 40, 42 per uur, ja. Eh, meestal als hij noordwest is, dan is het toch net even wat pittiger eh, als een wind, omdat hij dan langer over zee gaat. En ja, als het ijzelt bijvoorbeeld, dat zijn ook vaak van die momenten dat het gewoon... Dan moet je het niet op gaan zoeken. Dat, Zo'n dag als vandaag, dat is peanuts. Nou ja, peanuts. Je zet hem gewoon stabiel neer met de kont in de wind. Ja, dat was hem Jeroen Koper in gesprek met NH Nieuws. Hij bewaakte de enige viskraam op de boulevard tijdens de storm. En wat een held is het. En wil je eh, Jeroen op ZFM horen? Dat kan op vrijdagavond bij See It. Ga wij door met muziek van High Gloss. Look what you have gone. High Gloss, You'll Never Know. Lekkere oude discoplaat. Bijna half tien, nog één plaat en dan gaan we weer een uh, jazzliedje draaien. Een hele leuke deze week. En eh, ja, wie, eh, wie is hier nou? Wie, wie komt er nou binnen? I'm John Mayer and I'm ready to be a star. Hey John. bij ZFM waar het 1 minuut over half tien is. En ja, half 10, dan weet je het. Dan is het tijd voor onze vaste rubriek Jazz is niet eng. En vandaag in Jazz is niet eng hebben we een hele leuke plaat. Ja, Charlie Parker met de beurt was dat. Maar eh, dat is niet de muziek die je bijvoorbeeld op zaterdag bij ons nieuwe jazzprogramma hoort. Dan hoor je veel meer zoals het nummer wat ik nu ga draaien. Dat is van Jamie Cullum. En halverwege ga ik over naar de oorspronkelijke versie van Joe Williams. Tenminste, als het allemaal lukt. Hier is die Jamie Cullum.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 about my life, woman. You don't love me no more, no. Get out my life, woman. You don't love me no more, no, no. Get out my life, woman. You don't love me no more, no, no. Get out my eyes, teardrops. I got to see my way around, yes, girl. Get out my eyes, teardrops. I got to see my way around, yes. Get out my life, baby. You ain't nothing but heartaches by the pound. Yeah, yeah. Get off my ladder, woman. I got to climb up to the top. Get off my ladder, darling. Man, got to climb up to the top. Yeah, yeah. gonna make me stop. No, no, no, no. Out of my way, baby. Man, got to keep on moving on. Out of my way, baby. Man, got to keep moving on. don't love me no more, no. Wow, get out my life, baby. You don't love me no more. Get out my life, darling. You don't love me no more. Get out my life, baby. You don't love me no more. Ja, dat was hem. Eerst Jimmy Cullum en daarna Joe Williams. Bij Jazz is niet eng. Hier op ZFM waar het zes over half tien is. Gaan wij door met de Edison-winnaar Maan. En wat heeft ze een mooie nieuwe plaats gemaakt. Dit is de titeltrack, Onverstaanbaar. Ik zou beter moeten weten, maar het doet me toch steeds meer... Het is toch maar een mening, waarom voelt het zo verkeerd? Reacties zonder foto's, positief en omgekeerd. Mensen blijven denken dat ik alles maar waardeer. Het is zo snel veranderd, nu ben ik van iedereen. Ik hou me wel sterk, maar het is best vaak alleen. En alles wat je schrijft, ja, daar lees ik overheen. Toch is het echt gemeen. Ik wil het ook niet weten, dus laat maar. Ik kan me, De weg die voor ligt, verandert keer op keer Veel gevallen opgestaan, ik heb ervan geleerd Toch blijf je steeds maar zeggen dat ik niet genoeg probeer dat ik arrogant ben, maar je woorden doen me zeer. Ik weet dat ik geluk heb met alles om me heen. Dankbaar dat ik door voor ik leef. Bij deze bedankt voor wie er was en is geweest. Dat doet me echt het meest. De rest kan me niet schelen, dus laat. dat je wie je bent. En ik vind het mooi om dingen te beschrijven die zich nu voordoen in mijn leven. Wat best wel erg veranderd is de afgelopen tijd. En ik word er sterk van, ik word er groot van, ik word er volwassen van. Ik ben dus super blij met wat allemaal nu gebeurt. Maar wil jullie ook de andere kant soort van laten zien? Wil het ook niet weten, dus laat me. Ik kan er niets om geven, dus laat maar. En alles wat je schreeuwt is onverstaanbaar.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 Ja, dan gaan we even terug naar een lekkere classic. Arthur's Theme uit die film Arthur. Ja, lang geleden. Leuke film. Hele mooie muziek. De muziek overleeft. De film kent bijna niemand meer. Maar dit is hem. Best What You Can Do, Arthur Theme. Christopher Cross. Someone who turns your heart around and next thing denk eraan nog twee dagen en is het Valentijn. En ik had het net met Roy van Buring over. Hij heeft zijn postzak al geregeld. Die haalt hij altijd op vrijdag Valentijn op bij de Bruna in de Krocht. Helemaal vol met kaarten. Ach, Roy toch. Het komt helemaal goed. Ook dit jaar weer. En eh, wil je naar ZFM post sturen? ZFM Tolweg. Komt gewoon aan. suis fait, je vais m'en défaire. À la blessure, c'est plus rien. J'ai connu pire, j'ai connu la honte. Je vais een nieuwe Christine and the Queens, La Marcheuse. Ja, dan komt net bericht binnen dat er een tweede bombrief ontploft is. Dus pas op met pakjes die je niet kent. Ja, heel stom dat nou voor Valentijn te doen. Dus uh, Roy, pas op hè, met al die brieven. Die, eh, ik zou niet openen. Goed, ga even door met Valentijn gevoel. Deze lekkere ouwe van de Beatles. Lekker, hier bij ZFM. 10 voor 10. When I'm 64. Lekker om die weer eens te horen. Ja, en dan even nog een nieuwtje, want 2 april is het zover. Ja, waarschijnlijk al eerder in de rest van Nederland. Maar op 2 april draait een nieuwe James Bond in Zandvoort. No Time To Die, vanaf 2 april hier in Zandvoort. En als we het over film hebben, vanavond weer filmclub Simon van Kolm. Met vanavond de film The Good Liar. En dat gaat over een oplichter. En die heeft te voorzien op een weduwe die heel rijk is. Echte Valentijnfilm.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 hier bij ZFM. Bijna tien uur. Ja, en dan eindigen we altijd met die meestingen. En meestal neem ik André Hazes mee. Maar die zitten vandaag niet in, in de platentrist. Dus wat doen we? We nemen een keer een lekker liedje van Doe Maar. Dus we eindigen vandaag met Doe Maar. En dan eh, ben ik er maandag weer. Morgen is Ger weer terug, Ger Loogman. Vanaf eh, deze plek hier bij ZFM. En dan gaan we nu lekker smoorverliefd van Doe Maar hele fijne dag nog.